Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het ministerie in gesprek over het bewapenen van NS-beveiligers met pepperspray en wapenstok. Vakbond FNV Spoor stelde dat vanmorgen voor om railschoppers harder te kunnen aanpakken. Nu hebben beveiligers van de NS alleen handboeien. Een woordvoerder zegt wel dat het ministerie van Veiligheid over het algemeen terughoudend is met het uitrusten van buitengewone opsporingsambtenaren met pepperspray en wapenstok. Want het geweldsmonopolie in Nederland ligt bij de politie en het leger, vindt het ministerie. Er is veel onrust onder NS-personeel over het geweld tegen treinpersoneel. Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat ook een meerderheid in de Tweede Kamer een onderzoek wil naar meer middelen voor NS-beveiligers. De politie heeft een man van 22 uit Den Bosch aangehouden... die ervan wordt verdacht dat hij betrokken was bij een dodelijk ongeluk afgelopen nacht. Vannacht reed een automobilist een brommerrijder aan in Den Bosch en reed daarna door. Het is nog niet duidelijk of de aangehouden chauffeur te veel had gedronken. De Italiaanse marine en kustwacht hebben binnen één etmaal zo'n 1500 bootvluchtelingen gered. Die zaten op vijf verschillende boten in de Middellandse Zee. Eh, de vluchtelingen zijn allemaal aan boord gebracht van de Italiaanse schepen en naar het Italiaanse eiland Lampedusa gebracht of naar havens op Sicilië. Vorig jaar kwamen 170.000 migranten op deze manier via Italië de EU binnen. Meer dan 3000 van hen kwamen om. ADO Den Haag heeft dit seizoen voor het eerst uitgewonnen. In Rotterdam bij Excelsior werd het 3-2. Feyenoord heeft bij AZ met 4-1 gewonnen. De club heeft nu 7 punten meer in de strijd om de derde plaats. En Ajax heeft weer niet van Utrecht weten te winnen. Het werd 1-1. Ajax stond lang voor door een eigen doelpunt van Lewin. Maar kort voor tijd viel toch de gelijkmaker. Het weer, het blijft nog een tijd droog. Vanavond is het eerst vrij helder en dan koelt het af tot rond het vriespunt.